is 11 jaar cel geëist... De rechtszaak trekt veel belangstelling omdat de vrouw mogelijk onder invloed was van antidepressiva. Het middel, Siroxat, is volgens sommige deskundigen gevaarlijk voor patiënten. Ze zouden er volledig van kunnen doorslaan. De advocaat van de verdachte heeft steeds gezegd dat de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar was... toen ze vorig jaar september de dubbele moord pleegde. Het OM wil daar niet aan en eist 11 jaar cel. De Europese Commissie begint een kartelonderzoek tegen Thomson Reuters, een groot bureau voor financiële gegevens en nieuws. Thomson Reuters stuurt zijn klanten berichten over onder meer aandelenprijzen. Die berichten worden gecodeerd, verzonden, maar kunnen eigenlijk alleen maar leesbaar worden gemaakt met de software van Thomson Reuters, luidt de beschuldiging. Als dat waar is, maakt het bedrijf misbruik van zijn dominante marktpositie en dat mag niet. Voor de economische crisis neemt voor het eerst in 30 jaar het wereldwijde energieverbruik af. Ook de CO2-uitstoot daalt. Dat concludeert het Internationaal Energieagentschap in de jaarlijkse World Energy Outlook. Behoefte aan energie blijft wel groeien, sterkst in landen als China en India. Zodra de crisis voorbij is, zal de CO2-uitstoot weer toenemen. Volgens het Energieagentschap met 1,5% per jaar tot het jaar 2040. De organisatie verwacht dat de olieprijs in 2020 zal uitkomen op 100 dollar per vat en tien jaar later op 115 dollar per vat. nu kost een vat olie nog 79 dollar. Het internetbedrijf Google heeft de dienst Street View in Nederland uitgebreid met 30 steden. Street View toont de plattegrond van de stad in foto's van de straten en huizen. Onder meer Haarlem, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Lelystad zijn toegevoegd. Google maakt op de foto's gezichten en nummerborden onzichtbaar. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen.